Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij het RIVM is de afgelopen dag het hoogste aantal positieve tests per dag van dit jaar gemeld. En bijna het hoogste sinds het begin van de hele coronacrisis. Er waren ruim 12.000 nieuwe positieve tests, ruim 1100 meer dan gisteren. Er liggen ook meer besmette mensen in het ziekenhuis. Nu bijna 1400, van wie 288 op een intensive care. Het zogenoemde klimaatprotest in Amsterdam is afgelopen. Duizenden mensen liepen mee in een mars van de Dam naar het Westerpark... om hun zorgen te uiten over het klimaat, de gevolgen voor mensen... en de traagheid van de politiek. Volgens de organisatie van het protest deden er 40.000 mensen mee. Dat aantal baseert de organisatie op eigen tellingen. Er is geen officiële telling. Op Mallorca zijn twaalf passagiers gearresteerd die direct na de noodlanding van hun vliegtuig zijn weggevlucht. Twaalf anderen worden nog gezocht. Het toestel was onderweg uit Marokko naar Turkije... en moest de noodlanding maken vanwege een passagier die ziek zou zijn. Met hem bleek niets aan de hand. Regionale Omroep Rijnmond meldt dat Feyenoord heeft besloten om te stoppen met het project Feyenoord City. Met onder meer een nieuw voetbalstadion. Het zou te duur worden. Er is veel verzet tegen het nieuwe stadion. Deze week nog maakte directeur Koevermans een vertrek bekend na bedreigingen in verband met Feyenoord City. En opnieuw vallen er treinen uit door een tekort aan verkeersleiders. Tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Utrecht en Arnhem. En ook de stoptreinen tussen Maarne, Renen en Barneveld Centrum en Ede-Wageningen kunnen niet rijden. Spoorbeheerder ProRail kampt al langer met personeelsproblemen bij de verkeersleiding. Het weer tot slot vooral in het westen en noorden wat regen en een stevige zuidwestenwind. Aan zee is die soms krachtig. Vanavond en vannacht op meer plaatsen wat regen. Dan gaat het ook nog harder waaien. Morgen trekt de meeste regen weg. Er kan hier en daar nog wel een bui vallen. Het wordt morgen een graad of 11. En de wind neemt later op de dag langzaam af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer staat bij Leiden 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier.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 The Winner Takes It All. Eentje met een eh, hele droevige achtergrond. Was tevens ook eh, het laatste nummer wat ze dus uitbrachten. Dat had allemaal te maken met de relatie natuurlijk van Agneta Valschop. Ja, dat, ze dan na jaren toch weer ja, een nummer uitbrengen, dat was heel verrassend. Inmiddels eh, is uh, hier ge oh, ge ge gehalveerd, maar ze <laughs> nou, gelukkig niet. <laughs> Gearriveerd. Elvira, <laughs> en eh, ja, zij gaat dadelijk ja, eventjes vertellen wie ze is, wat ze doet en ja, waar ze hiervoor is. We gaan eventjes naar José Luis Barreras en El Amor. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar de escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. zijn we dan. Elfrida. En, Hallo. Eh, en haar eh, mede eh, <laughs> reiziger, om het maar zo te zeggen, toch? Yes. Ja, je mag hem iets naar je toe halen, hoor. Oh, oh. Ja, ik, je hoort jezelf niet? Nee. Ja, ik hoor jou wel. Dus. Ja, dat is goed dan. Dat is goed. <laughs> nee, maar ik, ik kom er zo bij. Ehm, ja, welkom hier in de studio. Ja, welkom. Het was een lange rit vanuit Spike City. Ja, inderdaad. Zoals we dat noemen. <laughs> Klopt. Hey, eh, ja, jij hebt, eh, jij hebt natuurlijk eh, wat, wat muziek meegenomen. Mhm. Jij gaat dadelijk ook een, een nummer live zingen. Ehm, ja, hoe lang ben je al bezig en wie ben je en waar kom je vandaan? En, wat, doe je in, het dagelijks leven? <laughs> Nou, ik ben nu sinds 2017 ben ik muziek aan het maken. Ik heb ja, in dagelijks leven, ben, sinds 2015 ben ik ondernemer. Ik heb een nagelbedrijf. En, eh, wat, eh, wat, wat, versta je onder eh, behandeling van nagels? Ja, behandeling van nagels inderdaad. nepnagels, acrylnagels, gelnagels. Kleur, <laughs> kleurtjes, geen ja, kleurtjes. En heel veel art vind ik ook leuk om, om te tekenen. Dus lekker creatief bezig. op de nagel tekenen bedoel je? Ja, ja, ook heel erg dus, leuk het is niet priegelwerk. Uh, ja, ja, ja, dat is best wel priegelwerk, ja. ja. <laughs> ik zeg altijd knutselen, voor volwassenen. Ja, ja. Dus, eh, <laughs> nee, maar eh, vanaf 2017 maar, maar, maak ik muziek inderdaad. Ja. Op een gegeven moment had ik zoiets van... ik wil toch heel graag mijn andere passie volgen. Dus toen heb ik besloten om dat er gewoon bij te gaan doen. En ja, sinds die tijd heb ik eigenlijk heel veel opgetreden. Heel veel liedjes geschreven. En ja, op zich ook al wat leuke podia's gestaan. Ik, het eh, laatste grote podium was Spijkenissen Festival. Het is natuurlijk nu jammer met alle omstandigheden... dat uh, heel veel eh, ja, eigenlijk niet doorgaat. Ja. We hebben toch wel geprobeerd om nog wat door te pakken. Dus ik doe nu ook heel veel met mijn gitaristen samen. Dan doen we livestreams. Dus dat is op zich ook wel een mooie optie. Dat je natuurlijk ja, minder snel op dit moment echt optredens heb waar eh, het publiek bij mag. Is dat eh, die andere dame die in een clip meespeelt, gitaar? Ehm, zou best... Is het een, een, een, een, cover? Doe je ergens in een... Eh, ja, dat klopt inderdaad. Dat is met Melissa van der Linden. Dat is eigenlijk mijn vaste gitariste. Die kon er helaas op dit moment niet bij zijn. maar ik doe eigenlijk op dit moment met haar heel veel muziek schrijven. En ja, meestal als we akoestische optredens geven, dan, eh, dan doe ik dat altijd met haar samen. Dus het is wel een leuke, een leuke reis die we op dit moment aan het maken zijn. En eh, we hebben best wel veel soulliedjes eh, geschreven. We zijn nu een beetje meer de popkant aan het opgaan. En ja, eigenlijk even kijken wat we, wat we allemaal kunnen ja, creëren. Je, je, je bent eigenlijk een beetje zoekende wat... nou, ik vind, op dit, ja, ik vind eigenlijk heel veel leuk. Ja. Dus we, proberen gewoon van alles wat. En we zijn eigenlijk met verschillende projecten bezig wil ik in de toekomst wel verschillende dingen uitbrengen. Dus, eh, want ik wil me eigenlijk zelf eigenlijk niet beperken tot één genre. Dat vind ik zonde. Dus ja, eh, dat, is, dat zou inderdaad zonde zijn. Ja. we hebben uh, zoveel mogelijkheden. Ja. Dus, mhm. hey, ehm, ik ga nog even een ander plaatje draaien. van mhm. Daniel en Can We Try.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 I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Nou, dat was hij dan. Deen Vonda en uh, Den Hill en Can We Try. Ja, daar zijn we weer. Ja. Nou, nou met geluid, Ja. <laughs> Oh, dat is wel wat fijner. ja, toch? <laughs> ja. Hey, ehm, ja, ik, ik, ik, heb hier een, eh, toevallig een nummer. Um, moet ik even niet de verkeerde pakken, want dan krijgen we alleen maar instrumentaal. Valling. <laughs> Eh, heb ik hier. Mhm, is dat... ja, nee, dat is geen instrumentaal nummer gelukkig. <laughs> Waar zie je die? Sorry? Waar zie je die staan, Paling? Nou, die heb ik. Ah. Ja. <laughs> ja, ik, moet wel eventjes eh, eh, spitten en neuzen wat er allemaal eh, aanwezig is. Ja. Hey, ehm, ja, wat kan je daarover vertellen? Want dat is een nummer van een jaar geleden. Ja, dat klopt. Dat liedje heb ik inderdaad een jaar geleden uitgebracht. En ehm, ja, het is eigenlijk gewoon een, een standaard liefdesliedje. Ja. Ja, het gaat eigenlijk over gewoon simpel. Ja, <laughs> over eh, verliefd worden en eh, ja. vallen is dan eh, ja, in de liefde vallen, hè? om even zo te zeggen. Ja, nou, ja dat, is, <laughs> <laughs> dat is met anders, hè? ja. Anders met vallen opstaan, dus. Ja, dat zeker, ja. Dat dus zeker. ja, zo is ja. het leven. En ja. Erg maar leuk daarmee. Maar dit, dit heeft geen persoonlijke draai voor jou? Of was, was het in die periode Ja, dat, dat, heeft wel zeker een bepaalde periode in mijn leven gegeld. Ja, Oké. Okay. jawel ik eh, probeer vaak toch wel gewoon vanuit mijn gevoel te schrijven. Soms komt er ook wel een verhaaltje naar boven. En, eh, of een gevoel van iemand anders kan natuurlijk ook. Dat ik een verhaal hoor van iemand. En dan geeft dat je inspiratie. Maar vaak zijn het ook gewoon eh, ja, je eigen spinsels. Ja, dat moet er ook. Ja, zeker. Hey, en ja, ben je ook van plan om, om eventueel naar een, een vol album toe te werken? ja, aan de ene kant wel. Eh, aan de andere kant twijfel ik ook of ik zeg maar, dan de liedjes die ik heb gemaakt... gelijk als een album zou willen uitbrengen. Ik eh, wilde wel degelijk meerdere projecten maken, wat ik zei, met de verschillende genres. Eh, maar je ziet wel op dit moment een verschuiving in de muziek. En dat het misschien interessanter voor mij is als beginnende artiest... om gewoon wat losse liedjes naar buiten te brengen. En eens te kijken wat dat doet. En ja, met de tijd kan je dan altijd nog de bundel als geheel zeg maar, releasen. Oké, ja. ik denk dat we dan eventjes gaan draaien. Ja, is goed. 11? Want zo, zo spreek je dat uit, ja, toch? dat klopt. Dat is het. Oké, okay. falling. Yes. Hm. You see, the way this communication was set up between us, I, I didn't feel safe to connect with you. Now my mind is telling me that I should just let it go again, but my heart doesn't want to. we've been talking for a while now Oh, got broken too many times. Now I'm scared to open up. I feel blue for having faith. But this time I'm going away. Feelings getting stronger, trying to push you away. And even though I said goodbye, I want you to stay. I tried to stop it I think I'm falling. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I think I'm falling. Falling, falling. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I think I'm falling. Falling deeper in your arms. Makes me heal all of my scars. far surface. But, but I think I'm falling, falling deeper in your arms. Makes me heal all of my scars. Falling. Ellen. Ja, yes, yes. Ja. Elfrida. Ja? Ja. <laughs> Nou eh, ja, het is... Uh, kijken wat ik even moet zeggen. 11. ja. Elfrida. Ja, ja dat komt eh, eigenlijk af van 11, hè? Ik, heb ze afkorting, ze noemde iedereen me. Dus dan is Engels 11. <laughs> Elf, ja. Mijn bedrijfsnaam heet ook Niels at 11. Dus, Oké, ja. Ja, ik heb, ik heb inderdaad wat... Uh, voorbij zien komen. Ja. Eh, Arnold, ja, Arnold is altijd heel mhm. erg eh, uitgebreid. <laughs> hey, maar ehm, ja, zijn, zijn er eh, nummers die je uitgebracht hebt die eigenlijk een beetje een persoonlijk tintje hebben die, die jou op, op tenminste wat, wat jou toekomt zeg maar in, in het leven? Behalve dan die we net gehoord hebben, dat het is eigenlijk een beetje algemeen. Uh, dat het oh, simpel over de liefde gaat eigenlijk. Ja. Maar, maar op persoonlijk vlak voor jou? Op persoonlijk vlak voor mij? Ja, ehm, is, is, is er een nummer dat je zegt van... Eh, ja, dat, dat nummer heb ik daardoor eh, uitgebracht, geschreven? Eh, nou, ik vond Wishes of Love vond ik wel een hele mooie. En dat is eigenlijk meer een liedje wat ik geschreven heb voor het collectief. Dus eigenlijk voor ons allemaal. Ja. En dat heeft dan te maken met dat ik... ja, altijd wel hoop op een mooiere, betere wereld dan eh, die er nu is. En dat ik... Eh, een betere toekomst. Een betere eh, toekomst, inderdaad. En dat ik eigenlijk iedereen ja, liefde wens. <laughs> ja, ik, Vandaar ik, ook Wishes of Love. Oké, ja, ik, ik, ik, ik, ik, had net, maar... <laughs> hey, en... Uh, ja, het is, het, even kijken, wat nou, nou wordt een zootje. Uh, broken Clocks. Mm -hmm. Ja vond ik eh, op zich ook wel een eh, Ja, dat is ook een, een heel persoonlijk, eh, persoonlijk liedje. Ja. gaat ook over liefde. gaat over liefde die gebroken is. En Broken Clocks uh, was eigenlijk voor mij meer interpretatie van... ja, de tijd is op, dus de klok die zeg maar dan de verbinding inhield, die, ja, die is kapot. Ja, zoals ze dat tegenwoordig zeggen... Eh, de, de, de is op. <laughs> Ja, zo kan je het ook zeggen, inderdaad. <laughs> Ja, toch? <laughs> wat simpelere verwoordingen. Ja, dat ja, nou ja, goed, eh, ja. Voor, voor, de, voor de simpele mens onder ons. Eh. ja, ik vond het een mooie metafoor. Ja, toch? Ja. en ehm, ja, wat, wat, wat kunnen wij eigenlijk allemaal een beetje van, van jou verwachten in de toekomst? wil, wil je ja, van de muziek kunnen leven. Eh, ja, het zou heel fijn zijn. Ik ga zeker voor een eh, uitverkocht Ahoy. Eh. Ja. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja, oké. Dat, is, dat is eigenlijk de doelstelling die jij voor jezelf op papier hebt gezet. Ja, nou ja, op papier misschien. Zou ik misschien eens uit moeten schrijven, maar <laughs> <laughs> zeer zeker in mijn hoofd, ja. Ja, dat lijkt me toch wel heel erg mooi als ik ja, gewoon eigenlijk mijn verhalen kan delen. En eh, ik kan doen wat ik leuk vind. En ik kan daar daardoor andere mensen iets laten voelen of eh, iets meegeven. Dan zou dat heel eh, mooi zijn. jij, jij, jij, hebt nog optredens dit jaar? Of, ja, toevallig over, volgens mij over twee weken hebben we weer een, livestream. En dan mogen we weer een paar liedjes doen. Hm. Ah, oké, dat is niet gewoon buiten of is dat gewoon bij je? Ehm, nee, meestal is er dan een bepaald thema van, in, in die livestream. Vorige keer was de burgemeester van Dordrecht er. Toen werd de school... Die werd, eh, het schooljaar werd eh, geopend, om even zo te zeggen. En dan eh, ja, mocht ik daar wat liedjes bij verzorgen. Dus oké, en dat, uh, dat gaat dan, wordt live gestreamd? Ja, dat wordt inderdaad live gestreamd. En dat kan je later dan weer terugkijken op YouTube. Dus, ja. ja, net zoals Spijk... wat was het ook alweer? Mm, is Festival was echt een festival met een podium. Dat is wel wat anders. ja, dat was wel heel groot Nee, maar dat is, of, of is dat zelf opgenomen? Wat bedoel je? Is dat gestreamd of is dat ook zelf opgenomen? Van was Festival? Ja? Dat durf ik niet te zeggen. Dat gaan we opzoeken. <laughs> ja. You nou, daar komt hij weer. Ja, spanning. Ik denk dat je naar Broken Clocks wou. Ja. ja. Het gaat helemaal mis. <laughs> Ja, dat geeft helemaal, helemaal, eh. Misschien is mis ook goed. <laughs> nee. Nou. Nou, daar komt, komt hij dan, eh, yes. Broken Clocks. Ja, mm -hmm. hij is dus. Ja. Ik, ik eh, ben er nog niet over uit waar dat andere nummer is gebleven. <laughs> patterns on a die. broken dreams. Yeah, I was lost. A clean face it's erased. that day you rained. Dreams of yesterday in my rearview, broken clocks in my empty mind. Long nights together in the parking lot. Now it's time to let go. Do you believe that when the clock breaks, time and space folds into a sweet song? lost page. I think it's erased. Dreams of yesterday in my rearview, broken clocks in my empty mind. Long nights together in the parking lot. Now it's time to let go. Do you believe that when Do you believe that when the clock breaks, time and space folds into a sweet song? Heerlijk nummer. Ja, eh, dankjewel. Heerlijke, heerlijke flow, ja. Dankjewel. Broken Clocks. Yes. Eleven, Elfrida. Ja. <laughs> ja, nou, dat doen we gewoon uh, achter elkaar, toch? Eleven, Elfrida. <laughs> hey, ehm, ik heb eh, het nummer hier klaar staan, eigenlijk wat jij wil gaan zingen. Althans, daar ga ik, <laughs> daar ga ik vanuit. ja. Is This Right? Yes. Want dat, eh, toch? Ja, ja, dat is ook, een, eh, ja, is ook een, een, liedje over liefde. En dat is eigenlijk meer... Eh, ja, is this right? Is this wrong or right? Dus de vraag, is dit goed of is dit niet goed? Soms uh, ja, weet je het niet, hè? Nee, ja. En dan uh, <laughs> vraag je ergens aan iemand een bevestiging. Ja, eerder aan mezelf, denk ik. Ja, dat, nou ja, dat kan ook natuurlijk. Maar, <laughs> nee, maar ja, vaak vraag je iemand anders een bevestiging. En Soms wel, maar dat doe ik tegenwoordig liever niet meer. Hoor. Luister liever naar mezelf. Ja. Ik kan wel altijd eh, iemand anders om bevestiging vragen... maar meestal weet je zelf wel van binnen wat je echt nodig ja, hebt. Ja, maar dat bedoel ik meer, eh, meer eigenlijk een beetje op, eh, op de persoonlijke vlakken... zoals een vader, een moeder, oh, ja. weet je, of een zus of een mhm. broer. Ja. Mhm. Iemand die eigenlijk dicht naast je staat. Ja. die hebben vaak een hele andere visie. Klopt. En ja, dat soms zie je die visie zelf niet. Ja, dat is waar. Dus... Ja, dat is waar. Zeg het maar als we hem in kunnen starten. Gooi maar erin hoor. Ja, <laughs> komt ie. Yes. Is this right, Eleven? Of Frida? Mm -hmm. What you think I am, baby boy So I've got desires. I need to know, I need to know the destination. Do you even respect my juice? When I'm dripping fluids on your the time to act blind. Oh no. See, I can find another by snapping my fingers. But there's something about your magic dripping fluids on your Dankjewel. Ik denk dat het een van je beste nummers is. Echt waar? Denk ik wel. Dat is eh, mooi om te horen. Ja. <laughs> dat, uh, daar ga ik eventjes vanuit wat, wat, wat ik dan in, in mijn eh, bezit heb. Ja, ja. Hey, en, ik vind hem zelf ook heel mooi. Ja, je hoorde Melissa op de gitaar ook aan. Ja, ja. heerlijk. Yes. goed nummer. Hey, ehm, we gaan er dadelijk nog eentje doen. Mhm. Eerst ga ik even nog een ander nummer ertussen doen. Ja, dat is goed hoor.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 En we hebben Elfrida nog hier in de studio. Van, ja, de nou ja, formatie is het eigenlijk niet. Het is, het is, het is gewoon nee. 11. Ja, is gewoon niet. Ja. <laughs> hey, um, Wishes of Love. Ja. Wat, eh, wat, wat kun je daarover vertellen? hoe, is deze tot, tot zijn recht gekomen? Eh, de beat is volgens mij van Jay Fox. En, ehm, ja, is inderdaad Jay eh, Fox. Ja, ja, ja. ja. En eh, ja, toen ik dat hoorde, toen kwam eigenlijk gelijk Wishes of Love naar boven. En wat ik net al zei, het is een beetje een liedje voor het collectief. Eigenlijk. Ja. En ehm, ja, ik ben wel altijd iemand die... soms ben ik een beetje, hoe noem je dat? Een dromer. Ja, dat sowieso. <laughs> dat sowieso. Maar ook wel... Eh, ja, ik probeer toch altijd alles wel vanuit de positieve kant te zien. En ja, eh, ja eigenlijk geef ik ook in het liedje aan dat dat eh, mooi is als we dat allemaal zouden kunnen. Ja. Ja. Ja, helaas. nou ja, helaas ook weer niet. Want als iemand anders het niet zou kunnen, dan zou dat contrast niet hebben. Ja, maar dus goed, kijk, ik zeg altijd, er zijn gelukkig mensen die, die daar, daar nog achter staan, zeg maar. En, uh, oh, de, idealistisch eh. was het woord. Dat was wat ik zocht. Soms ben ik een beetje idealistisch. Nou goed, eh, <laughs> kijk, ik zeg alles, alles naar de kloot. Zoals... ja, liever niet. <laughs> maar ja, soms moet dat ook. Ja, nou ja, goed. hey, we gaan hem lekker draaien. Dan, dan kan je dadelijk nog een, een, nummer gaan zingen. Yes. Maar eerst Wishes of Love. Ja. piece of love for you and me. Don't be scared, it's not that hard. Time to open up your heart. They, they, they say I'm a dreamer, but, but, but I'm a believer. Who knew? Who knew? Who knew? Wishes of Love. Yes. Ja. <laughs> ja, ja. Daar hoeven eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Nee, Nee, de wensen van de liefde. Dus eh, ja. Ja. ja. Hey, ehm, even kijken hoor. welke ehm, zouden we gaan doen? Eh, Delirious. Delirious. We hebben hem. Yes. En dan eh, zetten we hem daar neer. Ja. En dan gaan we hem draaien. Is goed. Komt-ie. Ben ik klaar voor? Ja hoor. Komt-ie. <laughs> sweet. It's hot in here. It's the much to take. Love the ride, no brakes. Oh, Nou, ja. Ja, dat, is ook, weer zo'n liefdesliedje. Ja. ja, <laughs> ik, zit, ik zit daar zo te bedenken. De liefdesliedjes, voor, voor mij bestaan alle... Ja. Bijna alle, alle liedjes, gaan over, liefde. En behalve de kroegenstampers, <laughs> om het maar zo te zeggen. Ja. Maar eh, ja, zelfs, zelfs daar gaat het eh, vaak toch wel over liefde. Heel vaak. Of gebrek aan liefde, maar het is altijd wel daar toch aan gerelateerd. Hè? Ja, ja, ja. Dus nee, nou mhm. ja. Dus even, die zoom eruit halen. Want mensen thuis horen het niet, maar ik hoor hem wel. Oh, zoom? <laughs> ja, in mijn oor. Ah. <laughs> nee, dat is niks om je zorgen over te maken. Want dat, eh, is alleen... hier. ah, in de koptelefoon. In de koptelefoon. Ah, oké. Hey, ehm, Kijk, kijken We zitten natuurlijk vlak voor de tijd van 7 eh, uur. Hm. welke zou je nog willen doen? Eh, ik had nog eh, Wine Slow meegenomen. Dan had ik de goede bij me. Ja, <laughs> dat was weer heel anders. zagen. Nee, want we hebben nog een kleine, ja, wat is het, vijf minuten, zes minuten. Mhm. dus, zullen we hem gelijk doen? goed of, hoor. Ja? ja hoor, helemaal goed. Dat gaan we doen. <laughs> nou, nog een keer. Elfrida. Oh, 11. Yes. You've been staring at me, boy. I know you need it. I can see it in your eyes and I can feel it. You're pushing it up against me. I feel your heart racing. I'm taking my time with you till the sun comes up. My body makes you weak for love. You want to feel my touch, yeah. Love it when you push and make me scream. Are you ready? Can I come through? Let me know it's all for you. You know I'm the realest body, but I ain't that one night shoddy. And you want me to drop it low? You want me to whine it, whine it slow? Oh, bubble and whine it slow. you feel on fire. That ding dong's hotter than a lighter. Me, I go bust a wine for you, yeah. Slow grinding. Boy, come up, let me ride it. Yeah, that's how me like it. Are you ready? Can I come through? Let me know. It's all for you. And you know I'm the realest body. But I ain't that one night shop, D. And you want me to drop it low. you want me to wine it, wine it slow. Oh, bubble and wine it slow. Oh, you want me to lose control. untrue. You know I got the wickedest one. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Maar gelijk zin in de zomer, hè? Ja, eigenlijk wel. Nou, <laughs> ja, ik, sprak voor jullie ik sprak nog iemand die, eh, die eh, toevallig aan het optreden was in, eh, Gran Canaria. Oh, heerlijk. En daar was het dus momenteel 28 jaar. Ik zeg, nou, <laughs> ik ben jaloers. Ja, dat eh, wil ik ook wel voor tekenen, hoor. Dat <laughs> ja, eh, ja, je kunt niet alles hebben. Nee, dat is waar. Dat is waar. Nee, maar ehm, ja, wat, eh, wat gaan we nog meer van jou verwachten in de toekomst? Want we gaan, ehm, ja, ik ben toevallig nu ook bezig met wat Nederlandse muziek. Dus ja, ik wil ook eens even gaan kijken hoe dat, hoe dat klinkt. En of ik dat misschien, misschien leuk vind om te doen. Ik, toch nog even mijn horizon verbreden, om even zo te zeggen. En voor de rest ben ik daarnaast gewoon eh, nog heel veel uh, ja, soul, eh, een beetje bluesy dus, dus aan het schrijven. Dus we kunnen je straks zien bij de Ladies of Soul. Dat zou zeer zeker heel erg leuk zijn, ja. Ja, <laughs> ja hoor. Nee, maar sowieso, ja. Ja, dat is toch wel dus- iets voor mij, het is toch wel thuiskomen van alle genres, denk ik toch wel dat soul en blues ja, daar voel ik me toch echt wel... Ja, het blijft, ja, het blijft heerlijke muziek sowieso. Ja, klopt. het is, ja, nou, er is geen tijd aan gebonden. Nee, klopt. Ja, je merkt wel dat op dit moment wat minder aandacht aan wordt gegeven. Dat het gewoon minder gemaakt wordt. En dat toch wel heel veel oude dingen een beetje... Ja, mm, maar ja... De, oude, oude soul en uh, blues eh, ja, blijft toch altijd. Daarom zeg ik, er zit geen, uh, geen houdbaarheidsdatum nee, aan. Nee, goede muziek heeft geen houdbaarheidsdatum. Dat, Dan is het een evergreen. Ja. Hey, ik, ik wil eigenlijk vragen om... we gaan naar het nieuws van 7 uur toe yes, eh, eigenlijk eh, af te sluiten met eh, het nummer van Is This Right? Mhm. En dan wil ik jou in ieder geval bedanken. Is This Right? Ja, Is This Right? Die hebben we toch al gedaan? Ja, maar dan noemen oh, we dat even... dit <laughs> is maar een kleine, nou wat is het, anderhalve minuut of zo. Goed. In ieder geval wil ik jullie bedanken dan voor de komst hier naartoe. Ja, En ja, we hopen in ieder geval heel, heel veel te horen van je ja, nog. gaat helemaal goed komen. Ja? <laughs> ik ga hem instarten. Yes. Ik zou je in ieder geval zeggen, eh, iedereen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. What you think I am, baby boy I'm not a toy that you can use at your disposal Do you even respect my juice Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en eh, graag tot volgende week.